5 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De gemeente Den Haag heeft het grootste deel van de 2,5 miljoen euro... die per abuis was overgemaakt, weer terugontvangen. Intussen staat ruim 2 miljoen euro weer op de rekening van Den Haag. De gemeente verwacht de rest van het geld morgen terug te krijgen. Gisteren werd bekend dat Den Haag per ongeluk 2,5 miljoen euro had overgemaakt aan mensen... die meededen aan een arbeidsproject. Libië lijkt op weg naar een nieuwe burgeroorlog. De zittende regering in Tripoli heeft een offensief aangekondigd... tegen het Libische nationale leger van krijgsheer Haftar. Volgens premier Sarraj is de operatie bedoeld om alle steden in het land te zuiveren van illegale krachten. Vandaag werd er gevochten bij het internationale vliegveld ten zuiden van Tripoli. De VN-missie in Libië heeft gevraagd om een wapenstilstand... om bij Tripoli gewonden te kunnen helpen. Sinds donderdag zouden er 23 doden zijn gevallen. Een petitie om snorfietsen in Amsterdam op het fietspad te houden... is in korte tijd meer dan 40.000 keer ondertekend. De initiatiefnemers zeggen zo te willen voorkomen dat er ongelukken gaan gebeuren. Vanaf morgen zijn snorfietsers op veel fietspaden binnen de ring niet meer welkom... en moeten bestuurders op de weg een helm op. In de petitie wordt onder meer gepleit voor het breder maken van de fietspaden... of om fietsen uit te rusten met een linkerspiegel. Op die manier zouden snorscooters wel veilig op de fietspaden kunnen rijden... denken de initiatiefnemers van de petitie. In de eredivisie heeft Feyenoord de derde plek weer overgenomen van AZ. In Venlo werd met 3-0 gewonnen van VVV. Het was de eerste uitoverwinning voor de Rotterdamse club in vier maanden. Andere wedstrijden van vandaag. Emma won met 2-0 van Heerenveen. En in Zwolle won Peck met 5-0 van Fortuna Sittard. Vandaag is er nog een wedstrijd in de eredivisie. In Arnhem ontvangt Vitesse PSV. En die wedstrijd is om kwart voor vijf begonnen. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. Het is zo'n 16 tot 21 graden. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Morgen in het noorden droog en zonnig, in het zuiden mogelijk wat buien. En dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de N9 van Den Helder naar Alkmaar... tussen Schorrel en Bergen 10 minuten vertraging...